alleen Daartussen moet je leven, het liefste niet alleen. soms deurnis en verdriet. Je hebt dan iemand nodig, alleen red je niet. Een schouder om